nog steeds onrustig is in het land. De Stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft Tunesië als calamiteit aangemerkt. Dat betekent onder meer dat reizigers kosteloos kunnen annuleren. In Alphen aan de Rijn heeft een ontsnapte circustijger een kameel doodgebeten. Een andere kameel en een paard raakten gewond. Dat gebeurde op het terrein van circus Belly Wien, terwijl het circus werd afgebroken. Nog voordat de politie kwam wist het personeel de ontsnapte tijger samen met haar drie welpen terug in hun hok te krijgen. Het weer, vanavond en vannacht gaat het vanuit het noorden weer regenen.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 Bij een aanslag op de grootste luchthaven van Moskou zijn zeker 35 doden gevallen. Er zijn meer dan 100 gewonden. De aanslag op de luchthaven Domodedovo werd gepleegd in de hal waar reizigers hun bagage ophalen. Er zijn berichten dat een zelfmoordenaar zich opblies, maar daarover is nog geen duidelijkheid. De veiligheidsdiensten zouden jacht maken op drie mensen die iets met de aanslag te maken hebben. De beveiliging op alle Russische luchthavens en andere grote verkeersknooppunten is verscherpt. Domodedovo staat bekend als een moderne luchthaven, maar er zijn ook twijfels over de veiligheid. In 2004 slaagden twee zelfmoordenaars erin vliegtickets te kopen via personeel van de luchthaven. Het tweetal blies zichzelf daarna in de lucht op, waardoor alle 90 passagiers om het leven kwamen. De aanslag van vandaag is een van de bloedigste van de laatste jaren in Rusland. De zorgen bij GroenLinks en D66 over een politietrainingsmissie in Kunduz zijn eerder toegenomen dan afgenomen. Dat zeggen de fractieleiders Sap en Pechtold. Vandaag is in de Tweede Kamer een hoorzitting met deskundigen over de missie. Sap en Pechtold zeggen dat hun zorgen zijn gebaseerd op vertrouwelijke stukken die ze hebben ingezien van de militaire inlichtingen en